Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal incidenten tijdens de Koninginnedagviering in Amsterdam is meer dan gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Bij de politie kwamen 542 meldingen binnen. Vorig jaar waren dat er ruim 1300. Ook het aantal ambulanceritten daalde. De ritten die er waren hadden vooral te maken met drankgebruik. Wel waren er iets meer arrestaties dan vorig jaar. Dat kwam omdat de politie bij incidenten eerder ingreep. De gemeente is tevreden over de Koninginnedagviering in Amsterdam. De politie weet wie de daders zijn van de moord op de Haagse juwelier Ruud Stratman, maar ze zijn nog niet opgepakt. Het zijn twee jongens van 19. Ze zijn na de overval naar België gevlucht, vermoedt de politie. De Belgische politie heeft een opsporingsbericht uit laten gaan. De juwelier van 47 werd vorige week overvallen door twee mannen. Na een worsteling schoten de overvallers hem neer. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis. De civiele rechtszaak tegen Dominique Stroos-Kaan kan doorgaan. Een rechtbank in New York heeft het verzoek van de oud-IMF-topman om de zaak te seponeren verworpen. Stroos-Kaan werd door een kamermeisje uit New York beschuldigd van verkrachting. De Fransman erkent dat hij seks met haar heeft gehad, maar zegt dat er geen sprake was van gedwongen seks. Bovendien was hij ten tijde van het voorval diplomatiek onschendbaar, zegt Stroos-Kaan. Vorig jaar liet de rechter de strafzaak tegen de oude imf topman wel vallen, omdat het kamermeisje onbetrouwbare verklaringen zou hebben afgelegd. In Maastricht hebben alle koffieshops de deuren gesloten uit protest tegen de wietpas die sinds vandaag verplicht is in Zuid-Nederland. Burgemeester Hoes is woedend en zegt dat de koffieshophouders de lokale samenleving ontwrichten. De Maastrichtse koffieshophouders en een paar honderd sympathisanten demonstreerden vanmiddag tegen de wietpas. Eén koffieshop bleef open. Die kreeg een schriftelijke waarschuwing omdat er geen ledenlijst was. De koffieshop is niet van plan er één aan te leggen en stuurt aan op een proefproces. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog en klaart het hier en daar op. Vannacht is er kans op een mistbank. Morgen grijs, in het midden en zuiden soms regen en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Ondanks de meivakantie staat er toch nog 100 kilometer file. Files van 3 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 6 kilometer... Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. A12 Den richting Arnhem voor Driebergen 4. A13 Den richting Rotterdam voor Delft 3 kilometer. Voor Afritberg van Rode Reis ook 3. A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein 7. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoop het Brechtseplein 7.